Drie uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het dodental van het vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 24. Het zijn de inzittenden van het vliegtuig en een aantal mensen op de grond. Het toestel stortte neer in een wijk in de buurt van het vliegveld van de miljoenenstad Goma in het oosten van het land. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Overstromingen in het zuiden van Frankrijk hebben aan zeker twee mensen het leven gekost. In de regio Côte d'Azur was het gisteren noodweer. Rivieren traden buiten hun oevers. Vanwege het stijgende water moesten honderden mensen hun huis uit. Duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit. De twee doden werden gevonden ten westen van de kustplaats Fréjus. Ook vandaag regent het aan de Côte d'Azur, maar minder hevig. De Nederlandse arts die in Sierra Leone besmet was geraakt met het Lassa-virus is overleden. De man is ziek geworden tijdens zijn werk en werd woensdag gerepatrieerd naar Nederland. Sindsdien lag hij in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het Lassa-virus wordt door knaagdieren verspreid en komt vooral in het westen van Afrika voor. Als een patiënt op tijd antivirale middelen krijgt, is de ziekte goed te behandelen. Minister Bruins maakte verder bekend dat ook bij een tweede arts het Lassa-virus is vastgesteld. En ook die arts liep de besmetting op in Sierra Leone. In Duitsland is voor het eerst een IS-vrouw teruggekeerd met hulp van de regering. Ze kwam gisteren met haar kinderen aan op de luchthaven van Frankfurt en werd daar ondervraagd. Ze is niet opgepakt, maar wordt wel verdacht van het aansluiten bij een terroristische organisatie. Afgelopen week oordeelde een gerechtshof in Duitsland in twee zaken... dat de regering IS-vrouwen moet terughalen uit kampen in Noord-Syrië. Het weer, wolkenvelden en zon. Het is 8 tot 11 graden. Morgen veel bewolking, ook wat zon en maximaal een graad of 11.